Mariette Krol met het NOS Journaal. Ook zonder Russisch gas zal er komende winter in Nederland geen gastekort ontstaan. Dat zegt de beheerder van het gasnet. Het bedrijf verwacht geen problemen als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden... zoals het verder aanvullen van de gasopslag... en het op volle kracht laten draaien van de kolencentrales. Het afschakelen van bedrijven of het winnen van meer gas in Groningen... is dan niet nodig, zegt de gasnetbeheerder. In Genemuiden in Overijssel staat een grote afvalberg in brand. De berg, 8 meter hoog en 30 bij 40 meter breed... bestaat uit tapijtresten en er kwam veel rook vrij. Die is inmiddels wat afgenomen... maar de brandweer verwacht nog een flink deel van de dag bezig te zijn met blussen. Er zijn kranen ingezet om de brandende afvalberg uiteen te halen. Ten noorden van Warschau is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog gevonden... met de verbrande resten van zo'n 8000 mensen. Waarschijnlijk zijn ze in 1939 omgebracht... in het voormalige Duitse concentratiekamp Soldau in de buurt. Na de moorden zouden de nazi's hun slachtoffers hebben verbrand... om hun sporen uit te wissen. Er is in het graf 16.000 kilo menselijke as gevonden. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink zegt dat ze in het Koerdische deel van Irak is meegenomen door de politie. Ze zou de regio zijn uitgezet via de luchthaven van de Iraakse stad Erbil. Volgens de journalisten zit de Turkse president Erdogan achter haar uitzetting. Gering schrijft veel over de Koerdische kwestie... en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het EK in Engeland... genoeg aan een gelijkspel tegen Zwitserland... om door te gaan naar de volgende ronde. De Oranje Vrouwen versloegen Portugal gisteravond met 3-2. Zweden won van Zwitserland en in groep C staat Nederland nu samen met Zweden bovenaan. Het weer nog, droog, zonnige periode, 18 graden op de Wadden tot 26 in Limburg.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 Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, It's time for Africa. I'm well, I'm journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My teeth, so I'm journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My teeth, waka, waka, my eh, eh, waka, waka, my is Africa. van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder weer. weer.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 Turkije zegt dat Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt... over het doorlaten van graanschepen op de Zwarte Zee. Rusland wil de schepen laten passeren... als Turkije ze samen met de VN controleert. Nederland zal deze winter niet zonder gas komen te zitten... als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden Zoals het vullen van de gasvoorraden en het laten draaien van de kolencentrales, zegt de beheerder van het gasnet. En in Schotland is een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt... bij röntgenonderzoek op de achterkant van een ander werk.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 Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso. vorrei che tu ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, een gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. En is de ruis te veel als je dat niet wilt? Het is stil bij mij. dan hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen.